je mee. In Rotterdam, toen ik van zee in Holland kwam, ik dacht alleen, het is maar spel, een zeemanshaal zo snel. Ik dacht alleen, het is maar spel, een zee. je staan in Rotterdam. Voel nog je traan toen je afscheid nam. Ik dacht nog steeds, het is maar spel, een zeemans zo snel. Ik dacht nog steeds, het is maar spel. Een zeemans hart vergeet zo snel. Ik kom terug terug bij jou, dan word je vlug, mijn lieve vrouw. Ik weet nu wel, het is geen spel, een zeemans ik weet nu wel. Het is geen